4 uur. Jurjen boekraad met het NOS Journaal. In Bolivia zijn bij geweld tussen de politie en de achterban van de afgetreden president Morales zeker vijf demonstranten gedood. Dat zeggen een ziekenhuisdirecteur en een correspondent van persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Ooggetuigen zeggen dat de politie het vuur opende op aanhangers van Morales toen die langs een militaire controlepost wilde komen bij de stad Cochabamba. Daar zijn al weken rellen tussen aanhangers en tegenstanders van de afgetreden president. Gisteren bereikte de interim regering en de partij van Morales een akkoord over nieuwe verkiezingen in Bolivia. Een datum is nog niet afgesproken. In het centrum van Rotterdam heeft de politie elf jongeren opgepakt. Ze werden betrapt met messen, cocaïne, vuurwerk en een boksbeugel... of ze konden zich niet legitimeren. De jongens en mannen van 12 tot 22 jaar hingen in groepjes rond... bij de lijnbaan en de bijenkorf. De politie houdt het winkelgebied extra in de gaten... omdat er aanwijzingen zijn dat een groep jongeren het warenhuis zou willen plunderen. Daarom werden deze jongeren gefouilleerd. Prins Andrew zegt dat hij nog elke dag spijt heeft dat hij Jeffrey Epstein bleef zien, ook na dienstveroordeling voor seksueel misbruik. In een interview bij de BBC reageert de Britse prins voor het eerst op zijn banden met de multimiljonair, die afgelopen zomer zelfmoord pleegde in zijn cel. Epstein zat opnieuw vast voor grootschalig misbruik van minderjarigen. De jongere broer van prins Charles noemt zijn contact met Epstein onbetamelijk voor een lid van de koninklijke familie en zegt dat hij zijn familie heeft teleurgesteld. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog. Alleen in het noordoosten kan in de loop van de nacht wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Overdag veelal bewolkt bij maximaal 8 graden. Maar door de wind is het voor het gevoel kouder.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 Is this real life? Is this a real life? When I was younger, I thought I would be you, I'll set you free. A world unknown, pure ecstasy. No looking back, just come with me. find you when I see seven seagulls.